uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie... over racisme bij politie en justitie in Ferguson... heeft de hoogste ambtenaar in die stad zijn baan gekost. Formeel nam stadsmanager John Shaw zelf ontslag. In het rapport kwam naar voren dat racisme en discriminatie... binnen het politie- en justitieapparaat wijdverbreid waren. Shaw zegt dat hij daar niets mee te maken had, maar stapt toch op. Oud-premier Berlusconi is ook bij het Italiaanse Hof van Cassatie vrijgesproken van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. De zaak werd bekend als het Boonga Boonga proces. Ook de aanklacht dat hij zijn invloed gebruikte om het 17-jarige meisje Ruby uit een politiecel te krijgen is door de rechters verworpen. De motivering van het vonnis volgt later. In eerste aanleg was Berlusconi wel schuldig bevonden en tot zeven jaar cel veroordeeld. En ook kreeg hij toen een levenslang verbod op het uitoefenen van publieke bestuurlijke functies. In hoge beroep werd hij vrijgesproken. Het OM ging daarna in cassatie. Maar ook het Hof heeft de oud-premier dus vrijgesproken. Formule 1-coureur Guido van der Garde heeft zijn rechtszaak tegen Formule 1-renstal Zauber gewonnen. De Australische rechtbank stelde hem in het gelijk in het kort geding dat hij tegen zijn voormalige ploeg had aangespannen. Van der Garde was vorig jaar testrijder bij het Zwitserse team... en zei een geldige overeenkomst als wedstrijdrijder te hebben. Dit weekend begint het Formule 1 seizoen in Melbourne. Het is de vraag of Van der Garde ook echt voor Zauber gaat racen. Hij heeft nog geen stoeltje gepast of in het auto gereden. De renstal zei gisteren dat het een onaanvaardbaar risico is... om Van der Garde toch te laten rijden. Het weer. Zon schijnt vandaag vooral in het noordoosten. In het westen en zuiden komt wat meer bewolking voor, maar het blijft droog. En het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Morgen vooral in het zuidoosten zon en dan wordt het 11 tot 13 graden.